Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Beverwijk is op een bedrijventerrein een grote actie aan de gang tegen witwassen. De meeste bedrijven zijn belwinkels en die worden door criminelen vaak gebruikt als dekmantel voor witwaspraktijken. Via deze winkel zijn, winkels zijn volgens de politie de afgelopen jaren miljoenen euro's omgegaan. De VVD steunt het plan van de PvdA om de grondwet aan te passen. Het gaat om artikel 23, dat gaat over de vrijheid om scholen op te richten op basis van religie. VVD-Kamerlid Wiersma zei dat in het Radio 1-programma 1 op 1... naar aanleiding van het bericht van Nieuwsuur en NRC... over islamitische basisscholen... waar meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken... en leren dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. Wiersma noemt dat enorm onrustbarend. Bij een treinongeluk in het zuidoosten van Congo zijn vannacht zeker 50 mensen om het leven gekomen. 23 mensen raakten gewond. De trein zou zijn ontspoord. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De Nederlandse actrice Immanuelle Grieves is op borgtocht vrijgelaten, melden verschillende media. Grieves zat vast in België. Eind juli werd ze aangehouden voor drugsbezit op het muziekfestival Tomorrowland. Volgens het Belgische parket had ze hoeveelheden soft- en harddrugs bij zich... die de gebruikershoeveelheid overschrijden. Grievens moet een borgsom betalen van 5000 euro. Het Openbaar Ministerie in België heeft zes maanden cel geëist... tegen de oud-wielrenners Vinokourov en Kolopnev. De Russen worden verdacht van corruptie... omdat ze tijdens Luik-Bastenaken-Luik in 2010 afspraken zouden hebben gemaakt... De Kazach Vinokourov zou tijdens de koers zijn Russische concurrent Kolopnev hebben omgekocht... en zodoende de voorjaarsklassieker hebben gewonnen. Het weer, op de meeste plaatsen zon en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen eerst een enkele bui, later droog met zonnige perioden en maxima rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A10, de ring van Amsterdam, is dicht bij knooppunt Meer richting Utrecht.